Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Ook die Nederland gisteravond trof heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Om 9 uur werden inwoners van Limburg tot Zuid-Holland opgeschrikt door een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Daarmee was het de op twee na hevigste in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum lag bij een breuklijn bij Xanten, net over de grens bij Nijmegen. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft het debat over een weggeperst homostel overleefd. Wel liep hij politieke schade op. Zijn eigen partij, de PvdA, steunde een motie van treurnis van GroenLinks. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt. Een motie van afkeuring van de oppositiepartijen haalde geen meerderheid. President Obama heeft in een toespraak tot het Amerikaanse congres een omvangrijk economisch herstelplan aangekondigd. Hij wil met onder meer een flinke belastingverlaging de economie weer op gang helpen. De maatregelen kosten een kleine 450 miljard dollar. Obama wil dat het congres voor het eind van het jaar zijn goedkeuring geeft. De veiligheidsmaatregelen in New York zijn in de aanloop naar 11 september flink opgeschroefd... na berichten over een nieuwe terreurdreiging. De aanwijzingen zijn niet bevestigd, maar volgens burgemeester Bloomberg wel geloofwaardig. Er zijn aanwijzingen dat Al-Qaeda autobommen wil laten ontploffen bij bruggen en tunnels in New York en Washington... De spanningen tussen Israël en Turkije lopen hoger op. Premier Erdogan van Turkije heeft in een interview gezegd dat de Turkse marine in de toekomst hulpconvooien voor de Gaza-strook zal begeleiden. Hij verwees naar de Israëlische entering van een schip vorig jaar. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven ministerie van Binnenlandse Zaken schiet gemeenten die problemen hebben met beveiligingscertificaten van hun websites te hulp. Speciale vliegende brigades kunnen bijspringen als gemeenten niet genoeg tijd of mankracht hebben om de certificaten te vervangen. Als gemeenten dat niet doen, kunnen ze met hun digitale dienstverlening in de problemen komen. Dan is weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Later in de middag en avond op steeds meer plaatsen droog. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigd de snelheidscontroles op de A6 Jouren-Muiden tussen knooppunt Jouren en Emmeloord. En op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...